uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Tienduizenden Catalanen hebben vandaag in Madrid geprotesteerd... tegen de vervolging van twaalf Catalaanse separatistenleiders. De twaalf waren in 2017 betrokken bij het uitroepen... van de onafhankelijkheid van Catalonië... en het verboden referendum dat eraan vooraf ging. Ze worden verdacht van opruiing, rebellie en misbruik van belastinggeld. De betogers kregen bijval van sympathisanten uit Galicië en Baskeland... twee andere regio's die moeite hebben met de nationale overheid in Madrid. De demonstratie is rustig verlopen. Frankrijk is met vier schepen bezig om de olievlekken op zee te bestrijden... die afkomstig zijn van een Italiaans containerschip in de Golf van Biscayen. Het vrachtschip met 365 containers en meer dan 2000 auto's aan boord... verging afgelopen dinsdag en brandde drie dagen voor het zonk. Sindsdien lekt het containerschip zware stookolie. In totaal zat er 2200 ton olie in de brandstoftanks. Om te voorkomen dat de olie de westkust bereikt... wordt het vanaf de vier schepen opgepompt... maar het werk wordt bemoeilijkt door de harde wind. Maandag komt een schip uit Spanje helpen bij het werk. Twee Nederlandse militairen zijn gisteren in Afghanistan gewond geraakt... toen het gepantserde voertuig waarin ze zaten op zijn kant belandde. Een van hen wordt overgebracht naar het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht. De ander liep een lichte verwonding op en blijft in Afghanistan. De militairen trainden met drie collega's op het kamp in Mazar-e-Sharif... met nachtzichtapparatuur. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt het ongeluk. In de eredivisie heeft Feyenoord thuis verloren van Willem II. Het werd 2-3. NAC bleek geen partij voor FC Utrecht. De wedstrijd in Breda eindigde in 0-4. En de Graafschap won met 3-0 bij Heerenveen. Het weer, er zijn nog altijd zware windstoten. En komende nacht gaat het ook regenen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen waait het iets minder hard en verspreid over de dag kunnen er dan buien vallen.